Zij zeggen dat gevaccineerden onderling geen mondkapjes hoeven te dragen of afstand hoeven te houden. Geldt alleen niet voor mensen die veel risico lopen om ernstig ziek te worden van het virus. En ook 60-plussers die een prik hebben gehad, moeten wat voorzichtiger zijn. Uiteindelijk moeten landen zelf overwegen of ze de coronamaatregelen gaan versoepelen, zegt het Europese Kenniscentrum. In Nederland moet je je vooralsnog aan de maatregelen houden, ook al ben je gevaccineerd. Tweede Kamerpartijen zijn boos dat het kabinet expres informatie over de toeslagenaffaire heeft achtergehouden. RTL Nieuws kwam daarmee naar buiten na gesprekken met mensen die mee konden lezen in geheime notulen van vergaderingen. PVV-leider Wilders wil dat alles op tafel komt. Het moet tot de bodem worden uitgezocht. Nogmaals, ik heb die stukken van die ministerraad nog niet gezien. Dus ik kan nog geen definitief oordeel geven. Maar ik wil ze wel zien. En als ook maar de helft daarvan waar is dan is het eh, eh, einde voor heel veel politici, waaronder eh, premier Rutte. De Tweede Kamer wil ook weer een debat over de toeslagenaffaire. En badgasten in Scheveningen moeten deze zomer naast een zongebruind huidje misschien ook rekenen op een hoge parkeerrekening. Er zijn plannen om het parkeertarief tijdelijk te verhogen, waardoor automobilisten een tientje per uur moeten neertellen. Dit stel snapt er helemaal niets van. Wat? Het parkeren wordt een tientje. Hoe lang? Een uur. Ja. Nee. Ja. Oh. De gemeente Den Haag hoopt zo dat badgasten hun auto in de parkeergarage zetten of hem ergens anders in de stad parkeren. Ook willen ze strandgangers aanmoedigen met hun badhanddoekje en zonnebrand op de fiets of met het openbaar vervoer naar het strand te gaan. Maar de ondernemers weten het nog net zo niet. Ik snap wel dat je op een gegeven moment het wil ontmoedigen dat mensen met de auto eh, naar Scheveningen gaan en daar gaan parkeren. Maar dan moet je eerst zorgen dat de faciliteiten er zijn en dan pas de tarieven verhogen. Dus eerst je parkeergarage, zorgen voor fatsoenlijk openbaar vervoer hier op de locatie en dan verhogen. Weet je, dat, dat is de goede volgorde. Maar dit staat helemaal nergens op. Ook sommige partijen vinden het plan waardeloos. Volgens een gemeenteraadslid wordt Den Haag met deze parkeerkosten de duurste stad ter wereld.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 Dan moet het echt wel liefde zijn. Ondanks de vele kille uren. De domme fouten en de pijn. Heel deze kamer om ons heen, waar ons bed steeds heeft gestaan dragen sporen van een fel verleden. Die wilde hartstocht lijkt nu heen, de zoete razernij vergaan. De wapens waar we toen mee streden. Ik hou van jou, met heel mijn hart en ziel hou ik van jou zon maan tot aan het ochtendblauw. Ik hou zoveel van jou. Jij kent nu al mijn slimme streken. Ik ken al lang jouw heksenspel. Ik hoef niet meer om jou te smeken. Jij kent mijn zwakke plaatsen wel. Soms zit ik jou lang alleen en was wat je deed wel eens verkeerd. Maar ik had ook wel eens vriendinnen. We waren jong en niet van steen en toch hebben we dan geleerd. Je kunt altijd opnieuw beginnen. Ik hou van jou. Met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Van de zonnemaan tot aan het ochtendblauw. Ik hou zoveel van je. We hebben zoveel jaar tegen elkaar en met elkaar. Maar rustig leven en tevreden. Is voor de liefde een gevaar. Jij huilt al lang niet meer zo snel. Ik laat me niet zo vlug meer gaan we houden onze woorden binnen. Maar al beheersen wij het spel, één ding blijft altijd bestaan. De zoete oorlog van het meer. Ik hou met The Sea of Love. one who could give you love, the kind of a love you really need. Wish I could say to you that I'll always stay. your breath But you took the rest I promised you always A place on my chest hope if you ever forget that you love me. If I could be on for a moment I'll pretend it's just you Yes, they can hear us But they don't understand I have said don't stand a chance I have kissed geluisterd naar Fred Heij met The Sea of Love. of Love. Met hij met The Sea of Love. special lady. What are you singing first? Thing? No, oh, Harry, I'm singing second, man. And a very exciting girl. I'll bring that bass out, man. Hey, man, I'll bring it out a little bit more.